City Dijkers met het NOS Journaal. De FBI heeft de politie in Californië de afgelopen weken gewaarschuwd... dat Iran mogelijk aanvallen had gepland op de Amerikaanse staat. Dat schrijven meerdere Amerikaanse media. De FBI denkt dat Iran mogelijk met drones doelen in Californië wilde bombarderen... als reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran. Dergelijke waarschuwingen worden vaker gegeven... wanneer de VS militaire operaties in het buitenland uitvoert. Veertien hulporganisaties komen in actie voor inwoners van Libanon. Ze maken samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken 3 miljoen euro vrij... om voedsel, water en psychosociale hulp te leveren. Israël heeft het aantal aanvallen weer opgevoerd sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Gisteren was er ook weer een nieuwe reeks aanvallen op infrastructuur van Hezbollah in Libanon. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is opgepakt omdat hij kinderporno in zijn bezit zou hebben. De man van 77 werd vorige maand opgepakt. Er zijn spullen van hem in beslag genomen. En de beelden die daarop staan worden nu onderzocht. De man was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Daarvoor was hij dat ook in een gemeente in Brabant. In het centrum van Duisburg in Duitsland hebben duizenden mensen tijdelijk hun huis moeten verlaten vanwege een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die was ontdekt vlakbij het Centraal Station. De bom kon niet meer onschadelijk worden gemaakt en moest daardoor gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. Voor die operatie werd het treinverkeer stilgelegd en moesten bewoners in een straal van 600 meter hun huis uit. Deze week werd ook al een onontplofte bom gevonden in Dresden, mm, waardoor bewoners daar ook geëvacueerd moesten worden. Het weer is overal droog en het komt snel af.